Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Slop wil een haken aan het slechte imago van het VMBO-onderwijs. In het AD zegt Slop dat er juist grote behoefte is aan vakmensen die op het VMBO zijn opgeleid. Slop vindt dat ouders nu hun kinderen te veel onder druk zetten om naar een hogere vorm van onderwijs te gaan. Dat leidt bij de kinderen tot veel stress, zegt de minister. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in Pyeongchang voor de opening van de Olympische Spelen aan het begin van de middag. Kim Yo-jong wordt gezien als een van de naaste vertrouwelingen van de Noord-Koreaanse leider. In Pyeongchang is door een paar honderd Zuid-Koreanen geprotesteerd tegen de gezamenlijke presentatie van de Koreaanse ploegen bij de opening van de Spelen vanmiddag. De Amerikaanse Senaat is alsnog akkoord gegaan met de overheidsbegroting... een paar uur nadat de deadline voor een nieuwe shutdown was verstreken. Dat zou betekenen dat overheidsinstellingen als parken en musea op slot zouden gaan. Net als vorige maand een paar dagen gebeurde. Nu de Senaat alsnog heeft ingestemd, komt er nog een stemming in het Huis van Afgevaardigden. Een officier van justitie is vorig jaar zo ernstig bedreigd dat ze tijdelijk moest onderduiken met haar gezin, schrijft de Telegraaf. De officier werkte bij het parket Noord-Nederland. Inmiddels is ze overgeplaatst naar een andere functie. De officier van justitie deed onderzoek naar motorclub No Surrender. Het is onbekend of de bedreiging ook uit die hoek komt. Tot besluit nog het weer, bewolking en in de loop van de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. Naarmate het sneeuwgebied naar het oosten trekt, wordt het minder actief. De middagtemperatuur is iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon en bij maximaal 5 graden. In de nacht naar zondag kan het weer gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files vanochtend in de Randstad. Alleen nu wat drukte op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij knoop het laken 10 minuten extra... De A4 Den Haag-Amsterdam voor te Nieuwe Meer 5 minuten erbij. En op de A10 Oost rijdt het nog langzaam tussen Durgerdam en Amsterdam Centrum richting eh, de A2. Dat is een erfenis van een ongeluk, maar inmiddels is de rijbaan vrij, dus die file kan ook snel gaan oplossen. Op de A12 Utrecht-Den Haag nu 10 minuten vertraging voor Den Haag-Malieveld.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 keeps repeating welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica. de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, de Graaf in de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Uh, eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live eh, eh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're. when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems to just go to pieces when I look at you, cause flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een 3 in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. Een eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 Ik heb redelijk wat piano gedraaid uh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night. A spine quivers. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. also right to things. The body and the life are to be considered not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration, that slow journey over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tooled flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn. Gerald Clayton. Um. wat doen we dan? wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius, Three Views of Secret... van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jacob, Jaco Pastorius met het prachtige nummer... Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik ze eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. shouldn't have let you go. So listen to me. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. Ja, dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is een, de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek, een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. said Twin Danger, In Many Ways. Twin Dangers deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007. Even kijken waar ik die sta. Ik zou zeggen, maak er een fijne dag van. Tot de volgende keer. Ga du Noor, Beautiful Day.